Er werd brand gesticht, geplunderd en de politie is aangevallen. De premier zei gisteravond dat railschoppers hiermee niet zomaar wegkomen. To those who feel targeted because of the color of your skin or your faith... I know how frightening this must be. I want you to know that this violent mob do not represent our country and we will bring them to justice. Het geweld begon in Southport. Daar werden vorige week drie kinderen doodgestoken tijdens een dansles. Rechtse groepen beweren dat de dader een migrant is... maar dit klopt volgens de politie niet. In het Friese dorp Weerdem is vannacht een grote brand geweest... op de bovenverdieping van een appartementencomplex. De brand bleef beperkt tot één woning... maar veel medebewoners moesten hun huis uit. De bewoner is ongedeerd, maar wel zijn twee katten omgekomen. De andere bewoners mochten in de loop van de nacht weer naar huis. En vannacht moesten de politie en brandweer ook uitrukken in Lelystad. Bij een woning daar ging een explosief af. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de woning is groot. Ramen zijn gesprongen en direct na de explosie brak er brand uit. De politie doet onderzoek, er is nog niemand opgepakt. En het was een waar doelpuntenspektakel gisteren in de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en Feyenoord. De wedstrijd eindigde in de reguliere speeltijd in 4-4, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. Het woord is aan Luca Ivanusets. Yes! En hij scoort! Yes! Hij scoort! Feyenoord wint na een strafschoppenserie, na een heerlijke voetbalavond in Eindhoven waarin het 4-4 werd. De Rotterdammers zijn tevreden, maar toch kan het beter, zei aanvaller Jiménez later op de persconferentie. I'm feeling good, uh, but I recognize I, I need to to keep working eh, to be better. Of course, it was an intensity game, a lot of deep runs and everything, but I need to get better and, and better. Ja, Feyenoord supporters kon dat weinig schelen, want na het laatste fluitsignaal werd er flink feest gevierd op de tribunes en ook in het centrum van Rotterdam gingen mensen de straat op. Krijg je nog wat weer? De zon schijnt volop en het is overal droog. Er waait een briesje uit het zuiden waarmee warmere lucht wordt aangevoerd. Het wordt zo'n 21 graden aan de kust tot 23 graden in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file deze morgen op de A58 Eindhoven richting Tilburg.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 To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden praat vandaag met zijn nationale veiligheidsteam. Er lijkt een aanval van Iran op Israël op handen... als vergelding voor de liquidatie van Hamas-leider Haniyeh. In zeker drie Britse steden zijn opnieuw demonstranten op de vuist gegaan met de politie. Honderden extreemrechtse betogers trapten ramen in... en stichten brand bij hotels waar asielzoekers worden opgevangen. De organisatie van de Olympische Spelen zegt dat de scène vandaag schoon genoeg is... voor de landenwedstrijd in de triathlon. Door veel regen afgelopen week was de waterkwaliteit een stuk slechter geworden... maar nu zou die aanvaardbaar zijn. Het weer, wat wolken en veel zon blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden.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 Should I leave it there? honey all around the world. Stand up, humble brothers, joining our hands. United we're stronger, fighting for peace. Caring about our loved ones, trusting ourselves, sharing our feelings if only I could. I'd make this world a better place.